De politie zette een arrestatieteam in om het gebouw te doorzoeken... maar daarbij werden geen verdachten meer aangetroffen. Het is nog niet bekend of er bij de overval in Best iets is buitgemaakt. De VS wil dat de Congolese krijgsheer Bosco Tanganda snel wordt uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Ntaganda gaf zich maandag aan bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda. De Amerikaanse onderminister voor Afrikaanse zaken Carson wil dat Rwanda, Rwanda garandeert dat Ntaganda veilig van de ambassade naar het vliegveld kan worden gebracht. Volgens hem is de uitlevering slechts een kwestie van dagen. Ntaganda wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden in Congo. De Turkse premier Erdogan is aangekomen in Nederland voor een officieel bezoek. Hij werd morgen pas verwacht, maar hij arriveerde gisteravond al in Amsterdam. Morgen begint Erdogan zijn bezoek met een ontmoeting met koningin Beatrix op Paleishuis Den Bosch. Daarna volgt een gesprek met premier Rutte in het Katshuis. Het bezoek van Erdogan is beladen. Een paar dagen geleden ontstond een diplomatieke rel rond het, jongetje Yunus, een Turks pleegkind dat in Nederland wordt opgevoed door een lesbisch stel. In Nicosia wordt vanochtend verder gepraat over een nieuw plan om Cyprus te redden van een faillissement. President Anastasiades praat dan met fractievoorzitters in het parlement. Gisteravond is tot laat onderhandeld over het nieuwe plan. Dat moet er komen omdat het Cypriotische parlement dinsdag een Europees steunpakket afwees. Struikelblok was vooral de eis dat kleine spaarders moesten meebetalen aan de reddingsoperatie. Dan het weer nog. Vannacht droog en lichte vorst. Overdag geregeld zon. In het noordoosten kans op een sneeuwbui. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 On this night, in a million nights, fly away never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone without a love of my own. I was a desperate man. But all my grief disappeared, and all the sorrow I'd feared wasn't there anymore. On that magical day first came my way no more. On this night, on this night, on this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door. Where the music of love's guitars plays forever. Een liedje de musical Evita. En je kon luisteren naar de stem van Jimmy Neal... en deze tango-bewerking van On This Night of a Thousand Stars. Die werd gemaakt voor de filmversie van Evita... waarin Madonna de hoofdrol had, de rol van eh, Evita Peron. De zanger die je dus hoorde, Jimmy Neal. Welkom bij De Nacht Klinkt Anders, de Vader op Radio 1 muziekprogramma van Radio 1. E met een speciale uitzending, want het is heel eh, heel Spans uit juist al 50 jaar geleden... dat de eerste Beatle-LP uitkwam. De LP met als titel Please Please Me. En voordat het 6 uur, heb je, zes uur is, heb je alle 14 nummers die op die LP staan gehoord. Dus ik zou zeggen, het is de moeite waard om eh, de hele nacht uit te zitten. Je krijgt dan uh, eh, 14 Beatles-stukken te horen. <laughs> Om precies 50 jaar geleden. Dat dus allemaal tot 6 uur. En verder natuurlijk ook eh, de gebruikelijke ingrediënten. Zoals er zijn het uh, leukste uit Spijkers met Koppen. Het eerste cabaretfragment zo eh, rond kwart voor tien voor drie in dit uur. En eigen opname. En die hebben we ook nog. Ja, eigen opname, sessies. Ik blijf nog even bij je in nachtelijke sferen met deze opname van Curtis Lee. Een opname die uit 1961 komt. En het nummer is in een later stadium nog eens een keer gecoverd door de Engelse band Showaddy Waddy Dat was in 1976, Under the Moon of Love. sweet talk, whisper things in your ear. I'm gonna tell you a lot of things I know you've been wanting to hear. Come on, little darling, take my hand. 1961, toen haalde dit eh, net de hitparade. Niet zo'n gigantisch grote hit, dit Under the Moon of Love van eh, Curtis Lee... maar dus wel in de jaren 70, maar dan in de coverversie van Show Waddy Waddy. Zo dadelijk een primeur, de allernieuwste plaat van Eric Clapton. Maar eerst even Art Blakey. Verschenen verschijnen onder de titel Art Blakey's Drum Shoot. Art Blakey die hoorde met zijn gezelschap in het nummer Cubano Chant. Eric Clapton, daar ik het al over, volgende week, eh, de 30ste om precies te zijn... dan wordt hij 68 jaar oud, hoewel jong. Als je hem hier hoort, dan eh, is hij nog springlevend. Er is een nieuw album van hem uitgekomen onder de titel Old Sock... met erop allemaal covers, met uitzondering van twee nummers. En dit is een van die twee nummers. Slow Hands. Geweldig, zoals je hem zo hoort. Met zijn nieuwste single onder de titel Gotta Get Over Eric Clapton. Een van de nieuwe nummers van het album Old Sock. Dan is het weer. We gaan, eh, ik ga het eerste nummer draaien van de LP Please Please Me. Dat is I Saw Her Standing There. En nadat het nummer uiteindelijk eh, was afgemixt en helemaal klaar was... toen eh, had George Martin nog een ander idee. Het, eh, als je de LP opzet van uh, de Beatles, Please Please Me... dan begint dat met de stem van Paul McCartney die aftelt. Toen het nummer uiteindelijk was afgemixt... toen stond dat aftellen er niet af. En George Martin was die zogenaamde finale mix aan het beluisteren. Die had zoiets van, ja dat, dat aftellen, dat wil ik er toch sowieso bij hebben. Zodat er een idee ontstaat dat het een live optreden is. Dus eerst weer gaan eh, grasduinen in de andere tapes en takes die er nog lagen. En heeft uiteindelijk eh, dat aftellen nog voor de officiële eh, mix geplakt. En zo ontstond dan I Saw Her Standing There... de allereerste track van de LP Please Please Me. One, two, three, five. dat is hem dan, de allereerste track van het album van de LP Please Please Me... die we de hele nacht gaan draaien. Hoe is de verdeling? Eh, je krijgt in dit uur nog eh, de nummers 2 en 3 te horen van die LP. Het tweede uur gaan we ook drie nummers draaien. Het derde uur, dat is dan weer tussen 4 en 5, dan draai ik vier nummers van de LP Please Please Me. En hetzelfde gebeurt in het laatste uur tussen vijf en zes en zo. Om eh, kwart voor zes, tien voor zes, dan eh, eindig ik met Twist and Shout. Want dat is namelijk het eh, sluitstuk van die LP's Please Please Me van de Beatles. Die ik dus de hele nacht ga draaien vanwege het feit dat dat morgen precies 50 jaar geleden is dat het album uitkwam. Heb je daar iets eh, leuks over te melden? Dan kan je dat eh, doen via de nacht klinkt anders De nacht anders En je kan ook nog daarover twitteren. En de Twitteradres is is nachtklinkt. En nacht je dan als letter N een cijfer 8 Nachtklinkt. Maar je kan er ook op terechtkomen via de website van de Nachtklinkt Anders. En dat weer via www.varen.nl. Nou, tot zover dan de <laughs> huishoudelijke mededeling. Over een klein kwartiertje weer een Beatle-track. Nou, eerst even iets nieuws. Van een zangeres die zich Lulu James noemt. Dit wordt Be Safe. Be safe. Forget about your trouble ways. Behave. Don't let the darkness make you. forgive your sins. Use me as your forgive your sin. So why you look so worried? I am a wise man. I forgive your sin. Don't be reluctant to mooi gedaan van deze dame Lulu James, het nummer Be Safe. People Space in Amsterdam is een eh, locatie waar eh, regelmatig interessante artiesten optreden. Ze ook vanavond was daar het optreden van de Heritage Blues Orchestra. You got to cross the Jordan one of these days. You got to cross the Jordan one of these days. eventually, Jordan, one of these days. You got to stand and meet your maker one of these days. You got to stand and meet your maker one of these days. Before your maker, you must stand. Your mother and father can't hold your hand. You got to stand and meet your maker of one of these days. Evening sun is sinking down one of these days. Evening sun is sinking down one of these days. The evening sun is sinking down and there's nobody else around. evening sun is sinking down. across the chilly Jordan one of these days. Jordan River, you got to cross. No one here's gonna help you to cross. You got to cross the chilly Jordan. Amsterdam heeft de Melkweg, Amsterdam heeft de Paradiso. En dat zijn vaak genoemde locaties. Maar je zou daardoor haast vergeten dat er ook nog andere interessante locaties zijn in onze hoofdstad. Waar interessante artiesten optreden. Zo vanavond bijvoorbeeld in People's Place. En dat ligt aan de Stadhouderskade. Daar waren vanavond gasten uit New York te gast. De Heritage Blues Orchestra. Hebben onlangs een album afgeleverd onder de titel Still I Arise. En ik liet je van dat album horen. Chili Jordan, de Heritage Blues Orchestra. Er is een nieuwe cd uit van de Zeeuwse band Raccoon. Met erop allemaal eh, oude nummers. Het gaat om de zogenaamde Singles Collection. De Singles Collection, zo moet ik het dan uitspreken. Ik heb een exemplaar, een extra exemplaar eh, kunnen bemachtigen. En die eh, mag ik weggeven. Maar daar moet je wel wat voor doen. Ik wil van je weten, Raccoon... Die hebben ooit op Pinkpop gestaan. In welk jaar was dat? In welk jaar stond Raccoon op Pinkpop? Het antwoord kan je mailen naar de nacht klinkt anders vara.nl. Als je weet in welk jaar Raccoon op Pinkpop stond. 18 maart vorig jaar, toen stonden ze bij Giel in de ochtenduren in het programma. En ze zongen daar een hit. She walks in and says, come on, let's have it.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 No mercy for no soldier, no mercy for no soldier. No mercy for no soldier, no mercy for the king, no mercy. No Mercy van Raccoons, als het werd uitgevoerd ehm, ruim een jaar geleden, 18 maart van het vorig jaar, in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Raccoons. dus hebben een eh, nieuwe CD uit de Singles Collection. Daarop staan eh, alle 20 hun singles van de afgelopen 15 jaar. En die CD kan je winnen als je me het antwoord geeft op de vraag in welk jaar stond Raccoon op Pinkpop de Vara. Eh, kan je mailen, of liever gezegd, de nacht klinkt anders, at vara.nl. En in de loop van de week dan, eh, zal ik de loting gaan verrichten daarover. Ik ben toegekomen aan het eh, tweede nummer van de Beatles LP Please Please Me... die uh, eh, 50 jaar geleden, die morgen 50 jaar geleden verscheen. En ik ben toegekomen aan het nummer Misery. Dat werd door George Martin op een bijzondere manier opgenomen. Standaard was dat in het analoge tijdperk, begin jaren 60... opnamen werden gemaakt met banden die een snelheid hadden van 15 inch per seconde. Alleen dit nummer Mesui, dat nam hij op op eh, een hogere snelheid, twee keer zo hoog, 30 inches per seconde. Wat wilde George Martin? George Martin wilde namelijk, eh, als het nummer klaar was daar nog zelfs een eh, pianospel aan toevoegen. Maar hij vond het te makkelijker om dat op een halve snelheid te doen... en een octaaf lager, octaaf lager op de piano. Heel ingewikkeld allemaal, maar het kwam uiteindelijk uh, prima terecht... en het leverde dit effect op. The world is treating me bad. tweede nummer dus van die eh, LP, die 50 jaar ouders. Please, please me van de Beatles met het pianospel van George Martin erin. klinkt anders met Roel Koeners. valt een keer stuk en elke dam die is gebouwd bezwijkt een keer onder de druk. Het veiligste vliegtuig stort een keer neer. Hier wordt een mens niet vrolijk. Geen mens blijft onschuldig in het En na Misery van de Beatles had ik zoiets... ik blijf nog even bij de ellende. Je hoorde Moby met Does My Heart... en vervolgens eh, het goede doel met... niet de stem van Henk Westbroek, ook niet van Henk Temming... maar van Marco Bakker. Chanson de Malheur. En dat hoorde bij een speciaal project. Die, een speciaal project dat in 1988 werd gemaakt onder de noemer Iedereen is Anders. En de opbrengst van die cd en die LP die ging naar de stichting Colombine. Een stichting eh, in het verleden opgericht door onder andere Herman van Veen. Marco Bakker dus met Chanson de Malheur. Ik ben toegekomen aan het derde nummer van die Beatle-LP... die morgen precies 50 jaar oud is. Please, please me. Die Beatle-LP, Please Please Me, die werd in een eh, ja, behoorlijk snel tempo opgenomen... want het succes van de Beatles dat begon zo'n beetje eh, op te komen. En platenmaatschappij IMA had zoiets van... nou, na een top 10 hit eh, moeten we snel een LP maken. Nou, in, een grote snelheid werd die LP dan ook gemaakt in eh, amper 48 uur. Het gevolg daarvan was dat eh, er natuurlijk niet voldoende songs aanwezig waren... die geschreven waren door John Lennon en Paul McCartney. En bovendien was het toen ook niet de gewoonte dat groepen eigen materiaal opnamen. Zodoende bevat Please Please Me naast het eigen werk van John Lennon en Paul McCartney ook een aantal covers. En een van de covers die, eh, en oh ja, dat is dan ook wel uh, als de Beatles gebruik maakten van covers, dan kwam dat doorgaans uit het soul repertoire. En een van die covers is afkomstig van de zanger Arthur Alexander. and I will set you free. Go with him. Anna, nummer van Arthur Alexander. Trouwens, de Rolling Stones hebben ook een nummer van Arthur Alexander... ooit op de plaats gezet in de jaren 60. En dan ging het om You Better Move On. Arthur Alexander, hij is niet zo oud geworden, 53 jaar oud... en in 1993 toen overleed hij. Dat nummer Anna Go To Him, dat heeft hij in 1962 opgenomen... en eh, had daarmee een hit. En een jaar later is het dus door de Beatles op de plaats gezet... voor die LP Please Please Me. Hier is de zanger zelf nog een keer... Take my hand and let me show you just how true young love can be. And whoa, whoa, it's a young world. And if you tell me you're my one girl, you'll make my whole life worth living just by giving your love to me. All of the world is a treasure when you have someone to care. So promise me your love forever. We'll have the whole world to share, and it's a young world. When you're in love, you're in a young world. If you believe what I've told you, let me hold you, say you love me. If you believe what I've told you, let me hold you, say you love me. Well, it's a young geestelijke vader dus van het nummer Anna Go To Him. Wat staat op je allereerste Beatle-LP en de geestelijke vader zelf. Dienststem hoorde jij in het nummer Young World, Arthur Alexander dus. Zo dadelijk een opname van de Bloodhound Gang. Maar eerst even terug naar afgelopen zaterdag naar Café Florin het eh, cabaret in Spekers met Koppen. Hier is Dolph Jansen. HBmoes NPO, HBmoes NPO. Deze week maakte directeur Henk Hagoort van Publieke Omroep bekend... dat de radio- en tv-zenders van die omroep binnenkort een andere naam gaan krijgen. NPO. Dat is de afkorting die terug te vinden zal zijn in de namen van radiostations, televisienetten en de website. De naamsverandering zorgde voor een storm voor kritiek, eh, met name vanuit de omroepen zelf. Ik praat erover met een van de mensen achter de naamsverandering. Eh, Henk Hagoort, die het bedacht, kon zelf niet komen. Maar zijn persoonlijk assistent is hier wel. Dat is Paul Verlinde. Welkom. Dank u wel. Eh, eerst even het gerucht dat jullie eh, vorig jaar voor 100.000 euro de website npo.nl hebben gekocht... van de Nederlandse postduivenorganisatie. Klopt dat? Ja, dat klopt. En ik zal je vertellen waarom. Eh, graag. Nou, kijk, wij moeten concurreren met YouTube, met, met Google, met Apple. Dat zijn hele grote spelers. Hè? Denk je dat wij het ons kunnen veroorloven om kijkers te verliezen aan een postduivenvereniging? Ik denk het niet, Hof. Oké. Nou zijn er mensen die, die dat toch een beetje weggegooid geld vinden. Ja, nou en? Maar gooi je wel meer geld weg, Dolf. Heb jij onze programmering wel eens gezien? Blauw bloed. Lullen over het Zwitserse koningshuis. Zwitserland heeft geen koningshuis. Nou, hier, over weggegooid geld gesproken. Touché. Henk Haaghoort heeft het een keer heel mooi gezegd. En dat is mij altijd bijgebleven. Hij zei, om iets te bereiken in het leven... moet je soms een postduivenvereniging uitkopen. Prachtig. Ja, maar Henk Haaghoort krijgt nu een hoop kritiek te verduren... van mensen die NPO 1 of NPO 2 geen mooie namen vinden... en ook minder herkenbaar dan het ouderwetse Nederland 1. Ach, dat is allemaal angst. Mensen kunnen niet omgaan met visionairs. Hè? weet je wie er in het begin ook veel kritiek kreeg? Eh, nee. Jezus Christus. Is dat niet wat te veel eer? Ik spreek jou over vijf jaar nog wel, Dolf. Hè? Als, als iedereen gewend is aan de naam NPO... Hè? en de overzichtelijkheid en de helderheid die daarbij horen... Hè? dan wil iedereen ineens maar wat graag bij horen bij die NPO-familie. En dan noemen mensen hun zoon Henk. Of ze noemen hun zoon Hagort. Hè? Of, of, zelfs NPO. Hè? Dit zijn mijn kinderen. NPO 1, 2 en 3. ja, ja. En ik verzin dit niet, hè? Henk zegt dit zelf. Henk Hagoort zegt dit? Ja, en, en, en er komt een standbeeld van Henk... waar elk jaar op Henk Haagortdag mensen bij elkaar komen... om te vieren dat de publieke omroep op radio, televisie en internet... onder één noemer te vinden is. NPO. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Wie is eh, dit? Dat is uh, eh, NPO'tje. Dat is onze mascotte. Jullie hebben een mascotte? Ja, die eh, zetten we in om de naam NPO onder de mensen te verspreiden. Mensen zijn Mongolen en die moet je als zodanig behandelen. Henk Haaghoort. Goh, eh, het ziet er alleen niet echt uit als een mascotte. Het, het lijkt verdacht veel op eh, Thijs van Domburg van het eh, Spijkers met koppenkabaret. Ja, sorry, het pak is nog niet af. Maar geloof mij, het wordt een hele mooie, grote, plusje Henk Haaghoort. <laughs> echt? Ja, ja, maar dat is nog onderweg vanuit China. qua geluid doet hij het al wel. NPO'tje, zeg eens wat. We hebben een N, we hebben een P, we hebben een O, we hebben de 1. Nederland 1. Nee, NPO 1. Nee, Nederland 1. Hoezo? Ja, mensen moeten wennen. Dus we gaan het rustig eh, invoeren. Vandaar dat we in overleg met NPO'tje hebben besloten... dat hij voorlopig nog de oude naam blijft eh, uitdragen. Maar het is toch flink verwarrend, of niet? Ja, meneer Jansen, we betalen deze mascotte drie ton per jaar. Hè? Zullen we een beetje op zijn vakmanschap vertrouwen? Inderdaad. Oké. <laughs> Tot slot een hele rare vraag misschien. Maar ik moet opeens denken, eh, die, die postduivenorganisatie... waar kan ik die nu vinden? Ja, als de hele rebranding achter de rug is... dan kan je de postduiven vinden op eh, www.uitzendinggemist.nl. Dank u wel, tot ziens. Those catacombs of Egypt, holy God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide D5, you sunk my battleship. Please turn me on. a Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool So let's do it like they do on the Discovery Channel. channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. cabaret-uitsprekers met koppen en meer cabaret-uitsprekers met koppen. Straks tussen half vijf en vijf hier in de nacht klinkt anders. En de muziek die daarna kwam, die was van de Bloodhound Gang, de Bad Touch. Zo dadelijk een Deense zangeres, niet met Deens repertoire, met, maar met Iers repertoire. Maar eerst de update van het nieuws.